uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In delen van de Verenigde Staten leidt zwaar winterweer voor miljoenen mensen tot overlast. Er zijn meldingen van stroomuitval, geannuleerde vluchten en afgesloten wegen. Ook zijn zeker drie mensen omgekomen als gevolg van het slechte weer. De afgelopen dagen lag de temperatuur op veel plekken in het noorden van het land tot ver onder het vriespunt. In Californië wordt daarnaast ook gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zware regenval. In Algerije zijn zeker tien doden gevallen bij een busongeluk. Een touringcar die onderweg was naar een skigebied kantelde en viel in een ravijn. Naast de doden zijn er 23 gewonden. Er waren vooral toeristen aan boord. Het ongeluk gebeurde in bergachtig gebied in het noorden van het land. Hoe de bus kon kantelen is niet bekend. Het dodental als gevolg van noodweer in Brazilië blijft oplopen. De autoriteiten melden nu 54 doden. In de deelstaat Sao Paulo in het zuidoosten viel begin deze week zeer veel regen. Het water veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Duizenden mensen moesten hun huizen uit. Er worden nog zeker 30 mensen vermist. Toeristen wordt afgeraden om naar het gebied af te reizen. De overheid wil voorkomen dat voorzieningen zoals ziekenhuizen overbelast raken. De Marokkaanse zanger Saad Lemjaret is in Frankrijk veroordeeld tot zes jaar cel. Hij krijgt die straf voor het verkrachten en mishandelen van een jonge vrouw. Dat gebeurde bijna zeven jaar geleden in een hotel in Parijs. Lemjaret was onder invloed van alcohol en cocaïne. Er loopt nog een verkrachtingszaak tegen hem. De 37-jarige zanger is in Noord-Afrika en het Midden-Oosten erg populair. Zo heeft hij het record van best bekeken Arabische clip op YouTube in handen. Het weer, de dag begint met hier en daar een bui. Vanmiddag is het grotendeels droog en in het noorden laat ook de zon zich zien.